Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Aan de familieruzie over de opvolging van de Amerikaanse mediamagnaat Rupert Murdoch is een einde gekomen. Zijn zoon Lachlan van 54 houdt de leiding over het media-imperium. Drie andere kinderen krijgen een enorm geldbedrag voor hun aandelen en nemen afstand. Volgens bronnen krijgen ze ieder zo'n 1,1 miljard dollar. Lachlan is voor Murdoch de gedroomde opvolger omdat hij dezelfde conservatieve ideeën heeft. De 94-jarige Rupert Murdoch is een van de machtigste mannen in de mediawereld. Hij bezit de bedrijven News Corp en Fox. Daaronder vallen onder meer Fox News, The Times en de Wall Street Journal. In een buitenwijk van Gaza-stad zijn gisterochtend vier Israëlische militairen gedood, zegt het leger in een verklaring. Ze zaten in een panzervoertuig en werden aangevallen door drie Hamas-strijders. Die gooiden een granaat door de opening van het voertuig. Afgaande op de informatie van het leger hebben de Hamas-strijders het overleefd. Twee van hen zouden gewond zijn geraakt toen andere Israëlische militairen hen beschoten. Het gebeurt niet vaak dat Hamas meerdere Israëlische militairen tegelijk doodt. Sinds maart zijn er zo'n 50 militairen omgebracht in de Gazastrook. strook Gemeenten trekken opnieuw aan de bel over de huisvesting van Oekraïners, meldt Nieuwsuur. De gemeentelijke opvangplekken zitten al maanden vol... terwijl er wekelijks nog altijd zo'n 300 Oekraïners naar Nederland komen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten noemt de situatie zeer kritiek... en vraagt hulp aan het Rijk. De Noorse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door het linkse blok onder leiding van de Arbeiderspartij. Volgens exit polls krijgt het blok een kleine meerderheid, waardoor premier Steuren zou kunnen aanblijven.